Maar nu eerst het NOS Nieuws van 6 uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. Minister Jezil Gus van Justitie en Veiligheid heeft op Twitter haar afschuw uitgesproken over het belagen van hulpverleners tijdens de jaarwisseling op meerdere plekken in het land. Zo raakten in Den Haag twaalf politiemensen gewond bij verschillende incidenten. Wel bleven excessieve ordeverstoringen volgens haar uit. De cijfers van de politie en de brandweer bevestigen dat. De brandweer kreeg tijdens de jaarwisseling ruim 3800 meldingen van incidenten. En dat is vergelijkbaar met de afgelopen jaren. Ook reageerde Jezil Gus op de mogelijkheid mogelijke racistische teksten die op de Erasmusbrug werden geprojecteerd. De minister spreekt van een misselijkmakend incident en herhaalt dat de politie onderzoek doet. Het aantal mensen dat met oogletsel is binnengebracht bij het oogziekenhuis in Rotterdam... is in de loop van vandaag gestegen naar 24. Zeven mensen zijn geopereerd, veel meer dan in voorgaande jaren. Hoogarts De Faber van het ziekenhuis sprak van een ouderwetse horrornacht. De meeste slachtoffers zijn volgens hem geraakt door siervuurwerk. Bij een frontale botsing tussen Altvorst en Appeltern in Gelderland is iemand om het leven gekomen. Vier anderen raakten gewond, meldt de politie. Twee auto's botsten rond twee uur vanmiddag door onbekende oorzaak op elkaar. Omstanders hebben de slachtoffers uit de auto's gehaald. Volgens de Gelderlander zaten in een van de auto's drie Oekraïners. De krant schrijft dat meerdere emotionele Oekraïners zich verzamelden op de plek van het ongeluk. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Irene Schouten is voor de zevende keer op rij nationaal kampioen marathon marathonschaatsen geworden. De 30-jarige schaatster was de sterkste in een eindsprint op de Jaap Edebaan in Amsterdam. Haar ploegenoten Marijke Groenewoud werd tweede en Merel Bosma werd derde.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 Rockin' around Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. of het ook kerstmis is. De sneeuw die spat je speakers uit. Dag Benno. We gaan er een hele mooie uitzending van maken. We hebben hier een brandende kerstboom. Niet brandend, maar de lampjes erin branden. En we hebben een aantal kaarsen aangestoken om de sfeer te verhogen. We begonnen met Brenda Lee en Rocking Around the Christmas Tree. Brenda Lee heette eigenlijk Brenda May Tarpley. En eh, ze werd bekend met hits als I'm Sorry en natuurlijk Rocking Around the Clock. We Chris Ria, ook zo'n echte kerstman met zijn krasse zangstem. Vooral bekend geworden met nummers als Fool, I'm Thinking It's Over, Josephine en Driving Home for Christmas. de kruimelige taart zitten... wens ik jullie allemaal thuis een heel mooi kerstfeest, een mooie kerstdag... En dat het maar een beetje vredig mag zijn in je huiskamer. En ik blaas wel een beetje warmte jullie huiskamers in en wat sneeuw door de speakers. We gaan, eh, van Ed, we gaan naar Ed Sheeran. Ja, een grote Brits uh, sing-songwriter. In 2011 brak hij door met zijn debuutsingle The 18 en ik kreeg daarna alleen maar awards en heel veel werk. En we hebben nu een unieke combinatie, namelijk Ed Sheeran en Sir Elton John met Merry Christmas. Build a fire and gather round the tree. Dat er hier weer een eh, verse pot koffie wordt neergezet. Dankjewel. Gaan we door met het eh, kerstprogramma. Welkom allemaal en ik wens je een heel fijn kerstfeest. Ik hoop dat je dat met familie of met vrienden doorbreekt. doorbrengt en niet alleen. En als je alleen bent, dan luister je maar lekker naar de radio. Wij zijn er altijd voor jou. We gaan naar Kylie Minogue. Dat eh, was ooit een kindsterretje in een soapserie. En eh, haar carrière is te vergelijken met dat van hedendaagse artiesten als Britney Spears, Christina Aguilera, Justin Timberlake en Ricky Martin. Met meer dan 60 miljoen verkochte albums is Kylie Minogue een van de succesvolste artiesten van Australië. Hier in een unieke combinatie met The Voice Frank Sinatra. is coming to town. He's making a list, checking it twice. Gonna find out who's naughty and nice.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 Yes, he's on his way. Okay. He's got toys all over the sleigh. Oh, yeah. Santa, he's, he's coming, coming to town. you go. Sinterklaas. Dat is dan niet Sinterklaas, maar het is de kerstman. Dat begrijpen jullie wel. Welkom bij Typisch Lammens en dan helemaal in de kerstsfeer. We zijn eh, bijna heilig hier met zoveel kaarsen. En uh, Pepper die ligt aan mijn voeten, mijn weeshondje uit Roemenië. We gaan naar Michael Bublé. Ook een echte kerstster die heel, heel veel kerstliedjes opgenomen. Deze Canadese jazzzanger en acteur.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 En dat is ook precies waar we gaan luisteren. Als kind trad hij op met zijn broer Freddy als de Helms Brothers en had zes jaar talrijke eh, radioshows en tv-shows waarin ze zaten. En toen ging Bobby alleen eh, verder en toen werd hij een echte ster. Bobby Helms. En eh, we gaan luisteren naar het mooie Jingle Bell Rock. shows a fine go zie het wel dat jullie wat lekkers hebben bij de koffie. Of bij de thee. Het is allemaal zo gezellig hè, om zijn heen. Alleen die kou, ik kan er helemaal niet tegen, Ben. Hoor. Jij, die kou, oh, tril en ril. Maar hier binnen is het lekker warm, het kacheltje brandt. We gaan naar de Beach Boys, de rockband die in 1961 is opgericht... door de broers Brian Dennis en Carl Wilson... En door hun vader, een strenge vader, werden ze gemanaged. Murray Wilson, zelf een niet succesvolle liedjeschrijver. En de jongens moesten onder druk presteren. En ze maakten een grote hit in 1964 met Surfing. En dat is een combinatie later geworden van surfmuziek. Een stijl die alleen instrumentaal was geweest... maar nu met teksten over surfen, auto's en meisjes. En in hoog tempo werden singles en albums uitgebracht van The Beach Boys... zoals Little Sand Nick. this time each year. Ooh. Well, way up north where the air gets cold, there's a tale about Christmas that you've all been told. And a real famous cat all dressed up in red. And he spends the whole year working out in his sled. It's the little Saint Nick. It's the little Saint Nick. Just a little bobsled we call little Saint Nick. But she'll walk a his feet with a half a dozen deer with a Rudy to lead. He's gotta wear his goggles cause the snow really flies. And he's cruising every path with a little surprise. It's the little Saint Nick. Saint Nick. It's the little Saint Nick. Saint Nick. Merry Christmas, Christmas comes this time each year. idee dat je dit programma over de hele wereld kunt beluisteren. Waar je ook maar inlogt in welke computer van een van de vele stations die typisch Lammens uitzendt en typisch kerst vandaag. Gezellig mensen, het is warm hier. Ik ben blij dat de kachel brandt en eh, dat Benno er is. En Albertien voor de koffie. We gaan naar Percy Sledge. Die is alweer overleden in 2015. Een Amerikaanse soulzanger, bekend van nummers als When a Man Loves a Woman and My Special Prayer. Hij werd bekend met emotionele soul ballads, maar was ook een van de eerste artiesten die country met soul mengde, waarbij hij covers van onder andere Chris Christofferson zong. We gaan, eh, hij werkte in begin jaren 60 als verpleger in een ziekenhuis. En toen zette hij zijn eerste schreden op de muziek met een groep die heette de Esquires Combo. When a Man Loves a Woman, door Sled zelf geschreven, was de eerste single van hem uitgebracht in de zomer van 1966. En die werd al snel wereldwijd een grote hit, waaronder nummer 1 in de Verenigde Staten. Wat een ster werd dat, Percy Sledge, nu met Christmas Wrists. Santa Claus. king born today, and man will live forevermore because of Christmas Day. Trumpets sound and the angels sing. Listen to what they say. That man will live forevermore because of Christmas Day. shepherds watch their by night. They see a bright new shining star. They hear a choir sing. The music seems to come from afar.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 Trumpets sound and the angels sing. Listen to what they say. That man will Christmas Day. By and by they found a little nook in a stable so forlorn, and in a manger cold and dark, Mary's little child was born.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 Trumpets sound and the angels sing, listen to what they say. that man will live forevermore because of Christmas Day. Welkom bij Lammers in de Kerstsfeer. Met Monroe hoorde je met het overbekende Mary's Boat Child zo vaak gecoverd. Dit was een zingende buschauffeur. En eh, in de jaren 50 kwam pas zijn carrière goed op eh, eh, gang... omdat hij uh, de Bondfilm From Russia With Love inzong. En in 1964 nam hij deel aan het Eurovisie Songfestival... en eindigde daar op de tweede plaats. We gaan naar David Essex. Die is alweer Nee, dit is een Britse zanger en acteur. In de jaren 70 heeft hij 19 top 40 singles in het Verenigd Koninkrijk als grote hit uitgebracht. Succes met zijn single Rock On uit 1973, maar wij draaien A Winter Still. If you hear, I wonder if you're listening. I wonder where you are today. Good luck, I wish you well. For all that wishes may be worth. I hope that love and strength are with you for the length of your time the world take notice of one more love that's failed? It's a love that could never be. Oh, it meant a lot to you and me. On a worldwide scale, we're just another winter's tale. We're just another winter's day. David Essex was dat. En eh, dat was ook een acteur. Hij heette eigenlijk David Cook. Mensen, ehm, we gaan naar iets heel bijzonders. <clears throat> Hij is pas in première gegaan 11 november 2022. Een nieuwe kerstplaat van Lia Hart. Everybody's Home for Christmas. En daar gaan we nu naar luisteren. Hit tip van Ger. change it is het gezellig en warm. En we hebben lekkere hapjes. En mijn hondje is lekker aan het rondsnuffelen. Die is hartstikke nieuwsgierig natuurlijk naar die hapjes. We gaan naar de Ronettes. Een meidengroep uit New York bestaande uit de zusjes Veronica Bennett en Estelle Bennett. En eh, de groep scoorde in de vroege jaren 60 een reeks hits waarvan de bekendste zijn Be My Baby, Baby I Love You, Do I Love You en Walking in the Rain. En wij gaan natuurlijk luisteren naar deze kerstversie van Slade Ride. komt echt uit je speakers, lieve mensen. Met uh, Lammens en Kerst. We gaan naar Sir Cliff Richard. Die heette eigenlijk Harry Webb. Maar hij nam zijn artiestennaam aan eh, toen hij zijn carrière begon in 1958. En eh, dat was heel gek. Hij maakte een nummer, Schoolboy Crush... Maar Radio Luxemburg vond dat niks. Maar die vond de andere kant, de B-kant, wel leuk. En die draaide dat en dat werd een gigantische hit in de Britse hitlijst. We gaan luisteren naar Cliff Richard en Mistletoe and Wine. lieve mensen niet zo bekend zijn geworden. Gene Autry. Maar eh, een van zijn nummers die hij geschreven werd, Blueberry Hill... werd een gigantische klapper. Werd gecoverd door onder andere Glenn Miller, Louis Armstrong... Fats Domino en Elvis Presley. Dus hij heeft wel eventjes zijn naam bevestigd.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 Hij eh, begon met een gitaartje dat hij kreeg op Sinterklaas. En hij sloot zich soms wel 14 uur per dag in zijn kamer op... om rocksalbums na te spelen en te luisteren. Op zijn 17e stopte Feliciano met school om in nachtclubs te spelen... om zijn familie te onderhouden. Nou, later heeft hij geen windeieren gelegd. Hij werd schatrijk, vooral door Feliz Navidad. Solomon Burke, een Amerikaanse soulzanger. die stond aan het begin van de jaren 60 aan de wieg van de soulmuziek. Hij, eh, zijn wortels lagen in de gospel. Hij zong in een kerkkoor, preekte op jonge leeftijd al in zijn kerk in Philadelphia... en presenteerde een gospelprogramma op de radio. We gaan naar Solomon Burke. Hij is overleden eh, op op Schiphol op 10 oktober 2010 aan een hartstilstand.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 wenst jullie allemaal fijne dagen en een